heeft staatssecretaris Dijksma de eisen voor gasthouders aangepast. De lijst met diploma's die geldig zijn om kinderen te mogen opvangen zijn uitgebreid. Daardoor hoeven minder gasthouders een aanvullende opleiding te volgen. Verder wordt de kwaliteit van de scholing strenger. De wet op de kinderopvang is aangepast omdat bleek dat sommige bureaus alleen uit zijn op het binnenhalen van subsidies. De gouverneur van de Afghaanse provincie Uruzgan heeft de Nederlandse regering gevraagd de troepen volgend jaar zomer niet terug te trekken. In de Britse krant Financial Times zegt hij dat nog maar de helft van het werk is gedaan en dat het vertrek van de Nederlanders voor onzekerheid zal zorgen op een belangrijk moment in de economische ontwikkeling van de regio. De gouverneur zei verder dat de bevolking van Uruzgan blij is met de Nederlanders en dat er veel is bereikt. Het productiebedrijf van tv-maker Bo van Ervedorens heeft een internationale Emmy Award gewonnen voor het programma The Phone. In Nederland stond de Avro het programma uit. Het format is inmiddels aan meer dan 50 landen verkocht. De Emmys, de belangrijkste televisieprijzen, zijn vannacht in New York uitgereikt. Ook acteur Robert de Hoog was genomineerd voor een Emmy Award voor zijn rol in de telefilm Skin, maar hij viel niet in de prijzen. In het Brabantse Nieuwkuik is een man van 33 aangehouden... die voor 2 miljoen euro zou hebben gefraudeerd... met een schadeclaim naar de stroomstoring in de Bommelerwaard. Twee jaar geleden vloog in het gebied een Apache-helikopter van Defensie... tegen een hoogspanningskabel... waardoor de Bommelerwaard bijna drie dagen zonder stroom zat. Bij Defensie kwamen veel claims binnen. Naar aanleiding van de claim van 2 miljoen... deed Defensie aangifte van oplichting en valsheid in geschriften. En dan het weer, wisselend bewolkt enkele buien.